Marnik Zampersen met het NOS-journaal. In Rotterdam zijn afgelopen avond zo'n 100 mensen aangehouden... bij de feesten rondom het landskampioenschap van Feyenoord. De politie spreekt van een beheersbare avond. Op de Koolsingel werd korte tijd een waterkanon ingezet... omdat agenten werden belaagd, maar over het algemeen was de sfeer goed. Bij de festiviteiten in Rotterdam waren duizenden mensen aanwezig. Komende dag wordt Feyenoord gehuldigd. In Turkije is het tellen van de stemmen naar de verkiezingen nog in volle gang. De uitslagen die staatsmedia en de oppositie doorgeven verschillen van elkaar. De strijd gaat tussen zittend president Erdogan en zijn opponent Kılıçdaroğlu... die een coalitie van zes partijen aanvoert. Bij Turkse staatsmedia loopt Erdogan flink voor... maar volgens de oppositie is het verschil minimaal. Als geen van beide kandidaten 50% van de stemmen haalt... volgt over twee weken een tweede ronde. In Soedan zijn afgelopen dag de hoofdstad Khartoum en andere steden bestookt. Ze waren doelwit van luchtaanvallen en beschietingen. Een bestand lijkt daarmee nog altijd ver weg. Sinds het uitbreken van de gevechten tussen het leger en de paramilitaire groep RSF vorige maand... zijn er honderden doden gevallen. In Spanje is Barcelona voor het eerst in vier jaar landskampioen geworden. De ploeg won het 4-2 uit bij stadgenoot Espanyol en is daardoor niet meer te achterhalen. Frenkie de Jong speelde de hele wedstrijd. Het is het 27e kampioenschap voor Barcelona. Wielrenner Remco Evenepoel gaat dinsdag niet van start in de negende etappe van de Giro. De Belg is positief getest op corona en moet de wielerronde verlaten. Evenepoel was in Italië favoriet voor de eindoverwinning... en droeg sinds vandaag weer de roze leiderstrui door zijn winst in de tijdrit. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land. Het koelt af naar een graad of 8. Overdag vooral in het oosten af en toe zon. In het westen meer bewolking en later ook regen.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 We just don't care. We just don't care. We just don't. Let's make love. Let's go somewhere. Let's break the rules, ignore society ritme, ritme. van ZFM. Baby. dreams of passion. And all the while I think of you. A very strange reaction.